Uh. Niet in de mix. Met de 2015 year mix. Nee, wij vergeten jullie ook niet. We zullen aan jullie denken tijdens kerst. En oud en nieuw. Volgend jaar. Wat klinkt dat weer weg. 2016. Volgend jaar. Ja, ja, ja. 2016. Ben je er weer bij Dennis dan? Sowieso. Ik zeg, doe voorzichtig met vuurwerk. Eet niet te veel kerstkalkoen. Let op je vingers. Dat zeg ik. Pas op voor de vingers. Dit was See It 2015. Maak er een het uiteinde van. En we zeggen dan... Tot See It. Tot volgend jaar. En voor de liefhebbers. Binnenkort als download. De See It mixtape. En natuurlijk een uur lang The See It. 2015 Year Mix. en stuur je allemaal fijne dagen en...